Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat zij niet had gestoken. Bij het steekincident op een terras van de Brabantse plaats kwam een 22-jarige man om het leven. Behalve de 16-jarige Rosmalense werd ook een 17-jarig meisje uit Den Bosch opgepakt. Zij zit nog altijd vast. Wereldwijd zijn vandaag opnieuw mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de oorlog in Oekraïne. Onder andere in Berlijn, Napels en Madrid werd gedemonstreerd. In Berlijn was een anti-oorlogconcert waarbij volgens de politie ongeveer 10.000 mensen aanwezig waren. Onder de optredende muzikanten was ook de Oekraïense Natalia Klitschko. Zij is de vrouw van de burgemeester van Kiev. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn Russische vrouwen en Syrische werknemers de straat op gegaan voor een pro-Rusland protest. Sommigen hadden Russische vlaggen bij zich, anderen hielden foto's van president Poetin in de lucht.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 En daar zijn we trots op, omdat het komt van Kerani. Karani is de artiestennaam van Erika Keles. Woont in Stijn samen met haar man Arno op den Kamp. Hebben daar een muziekstudio waar muzici eh, hun albums ook op kunnen nemen. En eh, nou, wat dat betreft eh, buitengewoon actief. En Karani maakt eens in de zoveel tijd een heel mooi album. En daar ben ik heel erg blij mee. We hebben al wat afspraken proberen we te maken voor een interview. Dus dat kan je de komende maanden verwachten in Piesel Radio Shows. Daarna Wil Akkerman met eh, Positano Songs. En Wil is eh, een, specialist op gitaar. Nighttime in Chapel, zo heet eh, dit, deze track waar we gaan naar luisteren. En nummer drie is weer een Nederlander, Chris Hintze. Er komen geen nieuwe albums meer uit van Chris, maar... Ehm, deze gaan we wel fijn naar luisteren. Zen the Fire Within met als track Zen Mind. Dan nog wat eh, eh, zeg maar wereldmuziek met eh, La Typica Lorica en Valentina Ponomareva. Daar, dat zijn eigenlijk de wereldzaken. Dan gaan we terug in de tijd met uh, Jemaya Dunster, Yoga on Sacred Ground. En dat was in rond 2001 was dat eigenlijk allemaal, ja, deed men eigenlijk buitengewoon geheimzinnig door alle albums. Sacred toe te voegen in de naam. Zoals het laatste album The Sacred Ones en dan album 2 van Mystic Rhythms. Pieselradio.info, daar kan je het allemaal op vinden. Ik wens je heel veel luisterplezier. listening to Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com.